Een voorspoedige start. Waterwalgemoed bij het NWS Journaal. Utrecht is niet van plan de gemeentelijke milieuzone zomaar op te heffen. Een meerderheid in de Tweede Kamer is er niet blij mee dat de stad oudere dieselauto's uit de binnenstad weert. Maar volgens de gemeente zijn dit soort maatregelen hard nodig om de lucht schoner te maken en te voldoen aan de Europese normen. Utrecht vindt dat de landelijke overheid te weinig doet om de luchtvervuiling tegen te gaan. Rotterdam voert op 1 januari ook zo'n milieuzone in... en gaat daar ondanks de bezwaren van de Tweede Kamer mee door. Duizenden leraren kregen vorig jaar te maken met geweld, scheldpartijen of bedreiging... blijkt uit onderzoek van het AD en onderwijsorganisatie DUO. 18% was slachtoffer van verbouwgeweld, 5% werd fysiek aangevallen. Op de basisschool zijn het vooral ouders die zich misdragen. Vaders en moeders zijn boos omdat ze vinden dat hun kind onterecht is gestraft... te lage cijfers krijgt of omdat ze het niet eens zijn met het schooladvies. Op de middelbare school komt de agressie vooral van leerlingen zelf. Leden van motorclub Satudara zijn vannacht betrokken geweest bij een vechtpartij in Zaandam. Vier van hen zijn aangehouden. Een van de verdachten zou de president zijn van de plaatselijke afdeling van Satudara. Bij de vechtpartij in Zaandam raakte een van de betrokkenen zwaar gewond. Moeder Teresa wordt heilig verklaard. Paus Franciscus heeft de weg daarvoor vrijgemaakt... door een tweede wonder van de Indiaanse non te herkennen. Het is nog niet officieel bekendgemaakt wanneer Franciscus de non heilig verklaart... maar volgens Vaticaanse media is dat september volgend jaar. Moeder Teresa wijde haar leven aan de armen van de stoppenwijken van het Indiaanse Kolkata... waarvoor ze in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede won. Ze overleed in 1997 op 87-jarige leeftijd. Het weer, het is droog vandaag en vanuit het westen komt er wat zon. Het wordt een graad of 12. Morgen en zondag wisselend bewolkt en meestal droog. En met 11 tot 13 graden blijft het heel zacht. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 3 kilometer. En een stukje verderop bij knooppunt Maardenberg 4 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen bij Battenverdorp 3 A12 Den Haag richting Arnhem bij Nieuwegein 4 kilometer. En door een kapotte vrachtwagen op de A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft-Zuid 3 kilometer.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 Want het was veel te modern voor die tijd. Maar Buddy Rich, de grootmeester op de drums... heeft eh, zich tot aan zijn dood staande gehouden in de wereld van de muziek... en heeft onwaarschijnlijk veel mooie dingen gedaan en opgenomen. U luistert naar ZFM Jazz op zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Tweede uur alweer. En zoals ik al eerder zei, dit programma wordt geladeerd met eh, eh, muziek uit het hoekje kerstcd's. Maar wel zodanig dat het allemaal prachtige jazz-invloeden blijft houden. Zoals er nu is de cd ehm, van Tony Bennett... My Favorite, My Favorite Things. Raindrops on roses and whiskers on kittens Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apple strudels Doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad. I simply remember my favorite things and then dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad simply remember my favorite things, and then I don't feel so. bad. Ja, een echte jazz waltz door de grootmeester zelf. My Favorite Things by Tony Bennett. We gaan nu naar ehm, een ander eikpunt in de jazzgeschiedenis. Dat is natuurlijk meneer Charlie Parker, de modernist uit 1947. We gaan luisteren naar Charlie Parker op altsax. En hij wordt begeleid door Errol Garner op piano... Red Calendar op de bas en Doc West op de drums. In het nummer Cool Blues. sweeter or finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that are due me. I love the winter weather, cause I got my love to keep me warm. of us can get together. There's nothing sweeter, finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that I do me. I love the winter weather, cause I got my love to keep me warm. kenners die halen hier natuurlijk onmiddellijk de stem uit van mm, Peggy Lee. Die eh, per ongeluk eigenlijk terecht kwam omdat ze in moest vallen een keer. Omdat ze dan wel een aardige stem had bij het orkest van eh, Benny Goodman. En daar bleef ze bij hangen. En toen is ze ook maar gelijk getrouwd uiteindelijk met de gitarist uit het orkest. Jongen, jongen, dat gaat natuurlijk nooit goed. En ehm, Vervolgens heeft ze een prachtige carrière gemaakt. Zowel op het witte doek als voor de microfoon. En uh, zij heeft twee grote hits. Fever en een nog grotere hit werd Is That All There Is. We gaan nu luisteren naar... Ehm, eh, ja, we gaan nu luisteren naar mooie dingen. <laughs> naar um, de Manhattan Transfer. Dat is een eh, Engelse groep die al heel lang bestaat. En die ehm, laat horen hoe fantastisch je met menselijke stemmen... Eh, een, een, heel, eh, heel orkest kan nadoen. En ik draai dat niet zomaar, want in Haarlem is al een hele tijd... aan het repeteren en in oprichting een dames trio... Granny T en de Newhouse Girls... En die zijn eh, aan het repeteren in dit repertoire. En ik wens ze daar natuurlijk heel veel succes bij. En we gaan ter gelegenheid daarvan luisteren naar een live opname. Texudo Junction. Manhattan Transfer. at night, sparkle and bright. Fields of cotton love, wintry white. When it's Christmas time in New Orleans, a barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, cause it's Christmas time in New Orleans. You'll see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beak. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your kids will disappear when you hear. Hallelujah, St. Nicholas is here. When it's Christmas time in New Orleans. Time in New Orleans. Onmiskenbaar Louis Armstrong. We gaan nu naar Stan Getz and Friends. Dat is een eh, opname 1964. Stan Getz op de tenorsax. Gary Burton op de vibrafoon. Gene Jericho op de bas. En Joe Hunt op de drums. En It's Cold the singing song. Ten gets The Singing Song. We gaan nu naar een eh, muzikale clown, kunnen we zeggen. Een wonderkind. Nou, geen kind. Vetswolle, grote man. Hele stevige man. Die eh, op jonge leeftijd is overleden. En die heel veel hele gekke dingen heeft nagelaten. Zijn beroemdste stuk is Ain't Misbehaven. Hij heeft eh, jaren, een aantal jaren in Amerika en in Europa waanzinnig veel successen gehad. En ik ga hem nu laten horen in een, ehm, in een kerststukje. Swinging That Jingle Bells. Waar hij een beetje de draak steekt en alle partijen eh, voor eigen rekening neemt. Uh, the matter with him? Them jingle bells got him. They're jingling all the way. Look at that. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Look at that. Jingle, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Thomas Fats Waller, Swinging Dead Jingle Bells. We gaan nu luisteren naar ehm, een ander icoon uit eh, de jazz-tijdperk. Miles Davis en zijn All-Stars. Die All-Stars, dat zijn eh, deze keer Charlie Parker op sax, John Lewis op piano, Nelson Boyd op de bas... en Mr. Max Roach himself on the drums. Little Willie Leaps. had je natuurlijk gedacht. Dat hadden wij gedacht. Dat is natuurlijk niet little. We gaan het zo doen. Ja. the sunset strip Somebody's gonna make a happy trip tonight While the moon is bright She's gonna have a bag of crazy toys To give to ponies, the boys and girls so deep Santa comes on big a lick on the peppermint stick now. Come flying from a higher place. Fill the stocking by the fireplace. So you have you that's cool. So you have you that's cool. So you have you that's cool. Cool Jewel gespeeld door de Maryland Jazzband of Cologne. Een Duitse jazzband. Ik ga nog één keer vertellen dat vanmiddag in eh, de Krocht... een prachtig concert gaat plaatsvinden. Trio Erik Timmermans, Johan Clement en Gijs Dijkhuizen... die begeleiden de fenomenale saxofonist Simon Richter... om half drie ingebouwde krocht wie daar niet heen kan of wil, omdat hij in Haarlem is... die kan ik absoluut aanraden. Om 1 uur en om 4 uur vindt de, eh, de, een, een, opvoering plaats... door een eh, groep Haarlemse zangers en muzikanten... Cool Business and Friends, de Haarlemse vocal group... die verzorgt een hemels kerstconcert... met uh, voormalig stadsdichter Sylvia Hubers, droogdrummer... Remco Menting, droogdrummer, dat is iemand die op eh, eentje eh, slagwerk doet. Hij begeleidt natuurlijk ook, maar eh, hij doet ook solo. Maar dat is zeer interessant. Er is ook een, ik met eigen ogen en eigen oren meegemaakt. Een, een, een houten kerstboom die allerlei klanken geeft. Volgehangen met bellen met verschillende toonhoogten. En die bespeelt hij hartstikke leuk. En daar zijn eh, ook nog bij eh, de accordeonist André Vrolijk... die een half jaar geleden ook in de krocht was... en begeleid door het trio van Erik Timmermans. André Vrolijk speelt daar dus. En eh, de troubadour Freddy Kuiper. En dit vindt allemaal plaats vanmiddag om 1 uur... en nog een herhaling om 4 uur in het Rozenstok Hussiehuis... Hagenstraat 10 in Haarlem. Zeer de moeite waard. Na vandaag is het project over. Ik kan het u zeer aanbevelen. Nou, eh, dus als we daar niet heen gaan, dan gaan we naar gebouw de krocht. En verder moeten we het dan maar doen, als we daar maar niet heen gaan... met het luisteren naar plaatjes. En ehm, dat is natuurlijk een eh, voorbeeld daarvan is het werk van Art Pepper op de saxofoon met de rhythm section Dat is eh, Red Garland op piano, Paul Chambers op de bas... en Mr. Philly Joe Jones op de drums. En het stuk is You'd Be, you'd be So Nice To Come Home To. The jingle bells are jingling, the streets are white with snow, the happy crowds are mingling, but there's no one that I know.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 You'll know the way I'm feeling when you love and you lose. I guess I've got those Christmas blues. When somebody wants you, somebody needs you. Christmas is a joy of joys. But friends, when you're lonely, you'll find that it's only a thing for little girls and boys. May all your days be merry and your season full of cheer. But till it's January, I'll just go and disappear. For Santa may have brought you some shoes. Mm. But Santa only brought me the blues. Those brightly packaged tinsel colored Christmas blues. a joy of joys. But my friend, when you're lonely, you find that it's only mm, a thing for little girls and little boys. May all your days be merry. Hope your season's full of cheer. But until it's January, I'll just go and disappear for Santa may have brought you some stars for your shoes, but Santa only brought me the blues. Yes, those brightly packaged tinsel dat was de Christmas Blues. De Christmas Blues door een, eh, een orkest met een praktisch Nederlandse bezetting. Frits Katé, Klaas Wit, George Katé, Marcel Hendricks, Pim Hogevorst, gitaar. Dolf Del Prado, de bas. Weilen Huub Jansen op de drums. En de Engelse trompetist Rod Mason... die ook nog een tijdje in de Dutch Winkelers dus Band heeft gespeeld. We gaan eh, richting einde alweer van dit eh, programma. Van deze aflevering van ZFM Jazz op zondag. En dat gaan we dan natuurlijk doen met een, eh, de, de prachtige slottune... die altijd de slottune is geweest van de big band van Lionel Hampton. En hier horen we hem met uh, Eleanor's Jacket... Eh, Dexter Gordon onder meer. En Jack McVie op de Saxon En dat is het nummer Flying Home. Flying Home. En we gaan er nu echt uit met de eh, Brian Setzer Orchestra. En het nummer is de Boogie Woogie Santa Claus. Tot de volgende keer. Fijne dag. wenst jullie allemaal fijne dagen en...